Vijf uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een gewapende overval in Amsterdam is een verdachte omgekomen. Eerst werd in Amsterdam een overval gepleegd op een geldtransport. Er werd geschoten op straat, waarna een achtervolging door de politie ontstond. In een dorp verderop, in Broek in Waterland, doken de verdachten een weiland in. Daar zijn ook twee brandende auto's gevonden. Verslaggever Mark Hamer is in Broek in Waterland. Het lijkt er vooralsnog op dat, eh, eh, dat nu alle verdachten zijn opgepakt eh, of uitgeschakeld. Eh, dus dat, dat er op dit moment niet op, eh, geen verdachten rondlopen. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op mijn eigen waarneming en de rust die de politie op dit moment uitstraalt. Eén verdachte is dus overleden, zes anderen zijn opgepakt. Twee van hen raakten gewond. De zaak rond Bas van Wijk is voorlopig nog niet klaar. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Bas werd vorig jaar doodgeschoten op een strandje in Amsterdam... toen hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend werd gestolen. De schutter kreeg gisteren 9 jaar cel en tbs, maar het OM vindt die straf te laag. In Leiden is een student van 20 opgepakt voor het schieten op twee studenten met een luchtdrukpistool. De studenten waren anderhalve week geleden aan het zwemmen in de gracht en voelden ineens pijn. Ze raakten niet ernstig gewond en konden zelf naar de kant zwemmen. Vandaag was het grote versoepeldag. Na maanden mochten de sportscholen weer open. Ook kon je vanochtend om 6 uur al naar het terras. En je kan weer naar het pretpark of naar de dierentuin. Deze oma ging vandaag met haar kleinzoon vogels kijken in een dierentuin in Tuintjenhoorn, Noord-Holland. De dieren denk ik ook hebben ook de mensen gemist. Dat denk ik ook wel. Ja, kijk met de papegaaien komen al naar het hek toe. Zie je dat, Huub? Zie je de papegaaien, op? Ja, die groen vind ik het leukst. Ja, die zijn mooi van kleur, hè? papegaai. Voorlopig zijn nog wel alleen de buitengedeeltes van de dierentuinen open. Het weer nog. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Het is een graad of 14. Morgen blijft het op veel plekken droog en het is ook wat warmer. 14 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio is de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn nog steeds dicht bij Broek en Waterland.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 Inwoners van die landen zijn ook zonder vaccinatie weer welkom. Na een overval op een waardetransport in Amsterdam is één verdachte omgekomen en zijn er zes opgepakt. Dat gebeurde in Broek in Waterland na een achtervolging door de politie. Ook vandaag is de koers van de bitcoin hard aan het dalen. De digitale munt is nu bijna de helft minder waard dan het record van een maand geleden. De koers staat onder druk sinds Tesla-topman Elon Musk vorige week zei toch geen bitcoin te accepteren voor de aankoop van Tesla's. Het weer, vanavond droog.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 mighty glad you stayed. glad you stayed. There's nothing cheap as yours I'm walking away before I do I'll flip the bird Excuse me mister I've got other things to do Than to stand here listening to you ritme van Zandvoort.